Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Nederlandse straaljagers hebben vannacht Russische drones boven Polen neergehaald. De premier van Polen zegt dat er nog geen sprake is van een oorlog... maar dat het gewapend conflict wel dichtbij is. Volgens de voorzitter van de Europese Commissie, von der Leyen, staat Europa achter Polen. Just today we have seen a reckless and unprecedented violation of Poland and Europe's airspace by more than 10 Russian Shahid drones Europe stands in full solidarity with Poland. En vandaag gaf von der Leyen ook haar jaarlijkse toespraak over hoe de EU ervoor staat. Daarin zei ze dat de Europese Commissie ook voorstellen gaat doen om harder op te treden tegen Israël. Een legale wietkweker in Hellevoetsluis moet van de rechter binnen een week iets doen aan de stankoverlast. Het bedrijf doet mee aan de landelijke wietproef en is de grootste legale cannabiskweker van ons land. Maar het regent klachten bij omwonenden, vertelt Martin Drint van onze binnenlandredactie. Krijgen krijgen de hoofdpijn, worden misselijk. En het probleem is dat de teler in een oude tomatenkas eh, zit. En die kas moet regelmatig geventileerd worden. En zodra die ramen opengaan, krijgen omwonenden last dus van die wietgeur. Nou, inmiddels 2100 klachten van buurbewoners. En de rechter zei tijdens zijn zitting twee weken geleden dat uh, zoveel klachten nog niet eerder had gezien bij dit soort vergelijkbare zaken. Maar de ondernemer zegt al alles te doen om die stank te beperken. Hij heeft al eh, nieuwe luchtfilters geplaatst en ook al meer planten uit zijn kas gehaald. En veel politie en beveiligers morgen in de Ronde van Spanje. De renners rijden dan een tijdrit. En de organisatie is bang dat die verstoord zal worden door Gaza-actievoerders. Dat is deze Vuelta al meerdere keren gebeurd. De Nederlandse renner Daan Holen zegt dat de lol wel een beetje af is zo. Het begint wel steeds uh, vijandiger te worden en ook wel vervelender. Eh, nu gooit ze ook met punaises, dus waren ook veel lekker banden. Eh, en halverwege de etappe probeerden ook nog wat mensen het peloton in te rennen. Maar die werden dan op tijd nog gestopt. Volgens een sportkrant worden morgen 300 agenten en 150 beveiligers ingezet. Gaan we naar het weer toe. Nu nog droog en zonnig. In de loop van vanmiddag komt er meer bewolking bij. Kan er ook nog een buitje vallen. Het is 19 tot 22 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, staat nog file tussen Amsterdam, Rivierenbuurt en Durgedam. 6 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A22 van Velsen naar Beverwijk. Daar is de weg even dicht bij de Velsertunnel door een te hoge vrachtwagen. Op de N208 loopt het ook vast vanuit Sassenheim tussen Bloemendaal en de aansluiting met de A22.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 Line dance is een dansvorm die uit Amerika is overgekomen. Bij line dance worden er in lijnen en rijen gedanst. Zo wordt het één geheel. Ook worden er dezelfde bewegingen en op dezelfde maat gedanst. Wat ook kenbaar is voor line dance is dat er vaak een basis wordt gedanst... van bijvoorbeeld tot 22, 32 tellen, dat is 4 keer 8 tellen... en deze achter elkaar herhaald wordt. In het begin wordt line dance alleen op countrymuziek gedanst... maar tegenwoordig kun je line dansen op verschillende stijlmuzieken... zoals pop, rock, salsa, ears, enzovoort. Bekende dansen zijn bijvoorbeeld de freeze en de single waltz. Line dance wordt vaak bij wijkverenigingen en dansscholen beoefend... en de dansers zijn soms in de country, western en of cowboy-stijl gekleed. Korte cursussen van acht lessen, en dat is bij Pluspunt... op vrijdag van half twaalf tot half 1. De kosten 40 euro per blok van acht lessen. Korting van de Zandportpas, U krijgt 25% korting op de cursusprijs... als u een kopie van uw pas inlevert. En als je dan bij elkaar bent, wat zeg je dan?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 ik ga door met Direct, een Nederlandse band. En die zingt Blind For You. I see your shadow coming closer And watch you drifting out of me everything is you I must have missed that you were leaving I saw your lipstick on the mirror right here All of a sudden it was all clear You just ran out of everything and everything is said But did you know I was fantasies I had hij stopt wel een absurd, absurd boom, zegt hij, klaar. Voetjes van de vloer is goed voor lichaam en geest. Houd je lijf fit, een uitdaging met veel humor en blijheid. Constructieve vaardigheden worden getraind... waardoor onze hersenen langer actief en gezond blijven. Onder leiding van Connie Lodewijk... heerlijk een uurtje uit je bol gaan. Ja, korting met de Zandvoortpas. U krijgt 25% korting op de cursusprijzen als u een kopie van uw Zandvoortpas inlevert. Aanmelden kan via, eh, oh nee, dat, eh, via pluspunt. En het is van maandag kwart over tien tot kwart over elf. En dat duurt tot 22 december. En het is per maand 10 euro. En het is ook op vrijdag van kwart over tien tot kwart over elf. En dat is eh, ook tot 19 december. Kost eveneens 10 euro. Ja.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 Dan zijn de Open Monumentendagen in Zandvoort. Ontdenk het verhaal achter de gevels van Zandvoort. Het raadhuis van Zandvoort, monument van bestuur... geopend van 11 tot 5 uur. En u kunt boven, boven een bezoek brengen aan het raadzaal... en het oude B&B-kamer. En muziek, zaterdag 13-9... door de beachpopzingers en theatervoorstelling... op zaterdag 14-9... De muren van de raadzaal kunnen praten. Beide dagen rondleidingen en ontvangst door de monumentenburgemeester Fred Rozenhart. De schatten in de kluis van de burgemeester. En beneden heb u pop-up tentoonstelling door diverse kunstenaars.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 Aanwezig in Pluspunt. Samen schilderen, leren van elkaar en elkaar inspireren. Vrijwilligsters Joke Drommel en Larissa Schavenko zijn aanwezig om de groep advies en ideeën te geven. Verder werkt u zelfstandig en met elkaar aan een schilderij. De kosten per keer 3,50 inclusief materialen. Sanchez zorgt voor de koffie en de thee met iets lekkers. Kom gewoon eens langs en doe gezellig mee. De eerste keer als u meedoet, is het helemaal gratis. Hollywood 7. Holidays Heading. She came in one night from Omaha, worn out, cause she never could sleep on trains.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 Simple Song of Freedom. Come and sing a simple song of freedom Sing it like you've never sung before let it fill the air. Tell the people in everywhere. We the people here don't want war. Hey there, Mr. Black Man, can you hear me? I don't want your diamonds or your game. I just want to be someone known to you as me. And I will bet my life you want the same. Come and sing a simple song of freedom. singing like you never sung before. Let it fill the air. Tell people everywhere people here don't want war. Seven hundred million just be who those who want to sing. Come and sing a simple song of freedom. Zandvoort zorgen we voor elkaar. Soms heb jij weer iemand nodig voor een ritje, een praatje...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 Ja, daar weten we allemaal van. Kinderen worden snel groot. Kwart over zeven op zondagmorgen hoor ik een stem die heel zachtjes aan me vraagt In de algemene ruimte van Pluspunt staat al jaren een biljarttafel. Iedereen is hier van harte welkom om tijdens de openingstijden een biljartje te komen leggen. In de regel kan dat van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 5 uur middags. Loop gewoon eens binnen of reserveer een tafel. En doe telefoonnummer 57403305740330. En het kosten zijn 3 euro per persoon. En ik kan nu wel gezellig twee uur biljarten.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 Maar spulletjes, zijn ook te koop. Opbrengst gaat één keer per jaar naar een goed doel. En het is voor meer informatie neemt u contact op met de balie van Pluspunt... via telefoonnummer 5740330, 5740330... of loop gewoon eens een keertje gezellig langs.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 music dies, something in your eyes calls to mind a silver screen and all its Ja, dat was het weer voor deze week. Volgende week ben je er weer op woensdag. Gewoon dezelfde tijd en dezelfde golflengte. Ik wens u een heel prettig weekend.